Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Zoals gisteren tegen de uitspraak van de rechter in Seattle... om het tijdelijke inreisverbod op te schorten. Door dat vonnis kunnen reizigers uit zeven moslimlanden... met de juiste papieren sinds gisteren weer gewoon naar de VS reizen. Trump noemde het een belachelijke uitspraak van de rechter. De president gaat ervan uit dat hij de zaak wint... en dat het inreisverbod weer van kracht wordt. In het belang van de veiligheid van de Verenigde Staten, zei Trump. In Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de grens met Afghanistan. Huizen raakten bedolven onder de sneeuw. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Ook delen van Afghanistan hebben te maken met problemen door het winterse weer. In het noorden zijn de afgelopen dagen zo'n 20 mensen omgekomen... door lawines, ingestorte daken en ongelukken. op de snelweg tussen de hoofdstad Kabul en Kandahar... kwamen 250 voertuigen vast te zitten in de sneeuw. Politie en leger kwamen de inzittenden te hulp. Het KNMI waarschuwt voor mist en gladheid in delen van Nederland. Voor Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en Limburg is code geel afgekondigd. In de Randstad kan het behoorlijk mistig zijn. Het verkeer moet daar rekening mee houden. In de loop van de ochtend zou het zicht wat beter moeten worden. En in Limburg kan het glad zijn op bruggen en viaducten. De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs militairen aanviel met een mes... en daarna werd neergeschoten, is buiten levensgevaar. Volgens het Franse OM is hij ook fit genoeg om ondervraagd te worden. De Egyptenaar van 29 viel bij het museum militairen aan... terwijl hij in het Arabisch God is groot riep. en werd daarna beschoten. Het weer in het westen en midden dus mist en in Limburg plaatselijk glad. Verder trekt de regen via het noorden weg. De rest van de dag blijft het bewolkt, maar droog. Het wordt een graad of 8 en ook morgen is het bewolkt met af en toe wat motregen. De komende week wordt het kouder. Vanaf woensdag gaat het s'nachts weer vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB.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 Outbolling, Bolling, Big Piano Orchestra. Eh, na de klok van 11 ga ik verder met een nummer van Ray Charles himself. Van een cd die in 2016 is uitgebracht. Eh, maar dat bewaren we voor straks, want de tijd is te kort. Ik zie dat ik nog maar heel weinig tijd heb. Dus ik ga een heel kort muziekje inzetten. Nog uit een Disney, een oude Disney jazz LP. Aiko Grace, een Japanse pianiste. hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. Mijn naam is Auko. En we gaan nog een uurtje door. Met muziek van Jimmy Witherspoon, Dr. John, Beth Hart... Roxy Cross, Sarah Erik Ineke, Jazz Expert Express... Horace Silver Quintet, kortom, we hebben nog genoeg. En alleen eh, via internet en tv.